Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Jemen is het vliegveld in de hoofdstad Sanaa gesloten. De stad is de hele dag hevig gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen, onder wie ook zwaar bewapende strijders van diverse stammen. Ook bij het vliegveld zijn confrontaties. De elektriciteit in de buurt zou zijn afgesloten door de regering. Honderden mensen zijn Sanaa ontvlucht vanwege het geweld. In de hoofdstad zouden opstandelingen verschillende regeringsgebouwen hebben bezet. Ook het gebouw van staatspersbureau Saba zou zijn ingenomen. President Saleh zei vandaag dat hij geen concessies meer doet en in Jemen blijft. Staatssecretaris Wekers wil de subsidies voor milieuvriendelijke auto's over twee jaar afschaffen. Zo moet de vrijstelling van de aanschafbelasting verdwijnen. Mensen met een zuinige benzine- of dieselauto moeten straks waarschijnlijk ook weer wegenbelasting betalen. Het kabinet moet de plannen nog goedkeuren. De Italiaanse premier Berlusconi betwijfelt of de jongste zoon van de Libische leider Gaddafi dood is. Volgens het Libische regime zou Gaddafi's zoon eind april bij een luchtaanval van de NAVO zijn omgekomen... En ook drie kleinkinderen van de kolonel zouden daarbij zijn gedood. Berlusconi zei op de Italiaanse televisie dat de landen die de luchtaanvallen uitvoeren geloven dat Gaddafi's jongste zoon niet in Libië woont. En ook berichten over de dood van de drie kleinkinderen zijn volgens de Italiaanse premier ongefundeerd. Hij baseert zich op informatie van de Italiaanse inlichtingendiensten. De NAVO heeft nooit ontkend of bevestigd dat familie van Gaddafi bij een luchtaanval is omgekomen. De brand op de kant Houtse Heide in België rukt op in Nederlandse richting naar hoger Heide en Huibergen. Er is al 450 hectare heidegrond afgebrand. 25 brandweerkorpsen, ook uit Nederland, zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De brand op de kant Houtse Heide werd afgelopen middag ontdekt door kinderen. Het weer, komende dag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien.